Ember ze met het NOS-journaal. In een bedrijfsgebouw in Wateringen woedt een zeer grote brand. Er komt veel rook vrij en omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. Inmiddels heeft de brandweer wel zijn brandmeester gegeven. Het zou gaan om een pand waarin onder meer een verf- en behangloods is gevestigd. Ongeveer 20 bewoners van het huizenblok achter het brandende gebouw zijn geëvacueerd. Zij worden op het gemeentehuis opgevangen. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. De brandweer onderzoekt of er bij de brand in Wateringen asbest is vrijgekomen. Duikers hebben de voice recorder van het neergestorte Air Asia-toestel boven water gehaald. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Indonesische media. De zwarte doos werd gevonden in de Javazee bij Indonesië... in de buurt van de plek waar gisteren de andere zwarte doos al werd gevonden. De voice recorder bevat geluidsopnames uit de cockpit... en kan mogelijk meer duidelijkheid geven over de oorzaak van de crash. De doos wordt voor onderzoek naar de hoofdstad Jakarta gebracht. De zwarte doos die gisteren uit zee werd gehaald bevatte de vluchtgegevens van het neergestorte toestel van Air Asia. PvdA-leider Diederik Samsom wil zeker tot de landelijke verkiezingen in 2017 aanblijven. Bij een nederlaag voor zijn partij bij de Provinciale Statenverkiezingen stapt hij niet op. Dat zei hij in het tv-programma Jinek. De Statenverkiezingen zijn op 18 maart. Samsom zei zijn plannen te willen afmaken. Hij stelde ook dat Nederland behoefte heeft aan een kabinet dat de regeerperiode weer eens volledig uitzit. Fidel Castro heeft een brief gestuurd naar de Argentijnse oud-voetballer Diego Maradona. Het is voor het eerst in drie maanden dat er iets naar buiten komt van zijn hand. Waarschijnlijk is de actie bedoeld om de geruchten over zijn overlijden de kop in te drukken. Maradona heeft de brief laten zien op een Venezolaans tv-station. Het weer in een groot deel van het land valt er veel regen en waait het flink.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 Maybe wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. When the night they came, children taken away, men are cut in half, children watching all this. Your body's shine mind, your heart is strong, it's good. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. where you've been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe, cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye's around and free. Blindness take us, take our arms and teach us to do Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos.